68 lichamen zijn inmiddels uit het toestel gehaald. Naar de andere vier inzittenden wordt nog gezocht. En het is een flinke operatie, zegt correspondent Aletta André. Het vliegtuig is in verschillende delen opgesplitst. Ehm, er, er zijn volgens mij ook lichamen die wel zijn gevonden... maar nog steeds uit de kloof gehaald moeten worden. Ehm, en natuurlijk eh, moeten alle brokstukken ook opgeruimd worden. Dus dat, eh, dat gaat nog wel even duren. In een video die lastig gecheckt kan worden... is te zien dat het vliegtuig laag over de stad vliegt en ineens kantelt. De twee verdachten van een dodelijke steekpartij in Emmen in Drenthe zijn twee jongens van 16 en 19. Dat maakt de politie bekend. Gisteravond werd een vrouw van 26 neergestoken bij de jeugdzorginstelling waar ze werkte. In Kruiningen in Zeeland is vannacht de band van een politieauto lek gestoken. Gebeurde nadat agenten een man in zijn auto wilden controleren. De man ging er ineens vandoor en toen dachten agenten... we brengen maar eens een bezoekje aan zijn ouders. Ineens ging het alarm van hun politieauto af en toen agenten gingen kijken zagen ze dat hun band was lek geprikt. En niet veel later werd een man van 21 opgepakt. In Amsterdam gaat vandaag de voorstelling Mijn Lieve Gunsteling in première. Het verhaal speelt zich af op een boerderij en daarom staan er naast acteurs ook twee andere spelers op het podium. Dit zijn eh, Dora en Trix. Deze koeien staan voor het eerst op het toneel. Ehm, ja, we hebben al vaker geoefend, repetities gehad. We zijn hier al een keer eerder geweest om te kijken hoe reageren ze op het eh, theater. Maar eh, het gaat hartstikke goed en ze vinden het eh, prima hier. En dieren blijven nu eenmaal dieren en daar heeft de regisseur rekening mee gehouden. Kijk, als die koe gaat schijten op een bepaald moment, ja, dat zal wel eens een keer gebeuren. Dat is nu al gebeurd tijdens de repetities bijvoorbeeld, of gaat plotseling eh, plassen. Begrijp je, midden in een scène, die houden er echt geen rekening mee. En ik heb tegen de acteurs ook gezegd, we zitten op een boerderij, dat hoort er dan bij. Dan moet je zien hoe dat die erop reageert. Je moet dus niet opkijken van een flinke mestgeur als je in de zaal zit. Het weer, er trekken buien over het land en er staat ook een harde wind en een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat file tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend Zuid 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De rijstrook is dicht.